staat voor stil, daar men steeds meer weten wil. En het werd een hoge wetenschappelijke Maak er van zichzelf een geleerde bol. En op een eind brengt dat veel leed, merk je dat je nog niets weet. Maak je leven niet toesbaar in het algemeen, want al weten wordt er toch niet eens. Kijk je daar, ons even naar de stad mond vol aan het firmament. Niet in groter zijn dan onze aarde, waarvan niemand de geheimen kent. Kijk je staan, ons even naar de sterren, die daarvoor van begin, je eindelijk te beseffen, oh, dat je maar geniet op schepsel bent. Ben je hoog op in op kat, wie bezorg je niet dan het last? Loop niet naar je schoenen van de andere want dan raak je al je beste vrienden kwijt. Heb je schoonheid of talent, doe niet of je dan godheid bent. Alles is vergaven van moeder natuur, het aardse is vergankelijk op de duur. Kijk je aan, tot even naar de sterren, die daar vol, voor aan het firmament de volkeren zijn aan onze aarde. Waarvan niemand de geheimen kent. Dan begin je eindelijk te beseffen dat je naar ich zum Taxo